Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Een man politie werd neergeschoten is vannacht aan zijn verwondingen overleden. De politie wilde de man arresteren vanwege een steekpartij. De man verzette zich tegen zijn arrestatie waarna de politie hem neerschoot. Zwaar gewond werd hij naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in. De neergeschoten man zou bij een caféruzie afgelopen maandag twee mensen hebben neergestoken. Verschillende delen van het land hebben last gehad van de zware regenval. Onder meer in Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam liepen kelders onder. Volgens de brandweer is het ergste noodweer achter de rug en kan de riolering het overtollige water zelf opvangen. Ook in Brabant was er wateroverlast en ook waren er meldingen van blikseminslagen. Omroep Brabant meldt dat in Tilburg een schoorsteen in brand is gevlogen en in Waalre op sommige plaatsen de stroom uitviel. Schilderij De Schreeuw van kunstschilder Edward Munch heeft op een veiling een recordbedrag van 120 miljoen dollar opgebracht. Dat is veel meer dan de 80 miljoen dollar die vooraf werd verwacht. Het schilderij werd geveild bij Sotheby's in New York. Nooit eerder bracht een veilingstuk zoveel geld op. Van De Schreeuw bestaan vier exemplaren. Het geveilde exemplaar schilderde Munch in 1895. Op het schilderij is een mensfiguur te zien op een brug onder een rode lucht die angst en pijn moet illustreren. Schreeuw wordt gezien als het beroemdste schilderij dat nog in handen is van een particulier. De tweede verdachte van de overval op een Haagse juwelier is opgepakt. De 19-jarige Sandro Grigolia werd aangehouden in Georgië. Hij kwam vanmiddag zelf naar de Nederlandse ambassade toe. Andere overvaller werd afgelopen nacht opgepakt in Den Haag. Sinds de roofmoord op de juwelier waren de twee mannen voortvluchtig. De politie verspreidde dinsdag hun namen en foto's. Het weer vannacht wisselend bewolkt en hier en daar stevige buien. Komende dag op veel plaatsen bewolking met hier en daar een bui.